Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet trekt extra geld uit voor het onderwijs, melden bronnen in Den Haag. In de voorjaarsnota zou staan dat er structureel 100 miljoen euro per jaar bijkomt... plus de komende vijf jaar nog eens 90 tot 100 miljoen per jaar. Het kabinet wil wat financiële zekerheid bieden... in de hoop dat scholen dan bereid zijn hun reserves aan te spreken. Veel scholen houden grote bedragen achter de hand... omdat ze rekening houden met tegenvallers. PVV'er Peter van Dijk heeft volgens NRC Handelsblad subsidiefraude gepleegd. Hij zou gemeenschapsgeld hebben gebruikt voor campagneactiviteiten in Zeeland. NRC zegt stukken in handen te hebben waaruit dat blijkt. Van Dijk is statenlid in Zeeland en ook Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij zegt dat hij de bewijsstukken van NRC niet kent... en spreekt de beschuldiging van fraude tegen. De verkiezingen in Spanje zijn gewonnen door de Sociaaldemocraten van premier Sanchez. Zijn partij groeit van 23 naar ongeveer 29 procent van de stemmen. Maar het is de vraag of Sanchez verder kan regeren... want voor een linkse meerderheid is hij opnieuw aangewezen... op samenwerking met Catalaanse separatisten. Die lieten in februari de regering van Sanchez vallen. Virgil van Dijk is door zijn collega's uitgeroepen tot beste speler van het seizoen in de Engelse Premier League. De verdediger van Liverpool treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Cristiano Ronaldo, Thierry Henry en de Nederlanders Dennis Bergkamp en Robin van Persie. Bij de vrouwen werd Arsenal-spits Vivianne Miedema tot beste gekozen. Het weer. Vannacht overwegend droog met kans op mistbanken, minima van 2 tot 5 graden. Overdag van tijd tot tijd zon, later vanuit het noordoosten meer bewolking en mogelijk motregen. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen eerst veel bewolking, smiddags vooral in het binnenland meer zon en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.